uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De van het Russische antidopingbureau Kamayev wilde voor zijn dood... een boekje open doen over dopinggebruik in Rusland. De Sunday Times zegt dat hij tien weken geleden een journalist heeft benaderd. Aan hem schreef hij, ik heb feiten en informatie die nog nooit zijn gepubliceerd. Kamayev was directeur van de antidopingautoriteit Russada, maar moest november vorig jaar vertrekken... na een vernietigend rapport over dopinggebruik in de Russische atletiek. Kamayev overleed vorig weekend aan een hartaanval. Jeb Bush stapt uit de race om het Amerikaanse presidentschap en maakte zijn besluit bekend nadat hij bij de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina opnieuw een slecht resultaat boekte. Met slechts 8% van de stemmen bleef Bush ver achter bij Donald Trump, die met 33% zijn tweede overwinning boekte. Marco Rubio eindigde nipt op nummer 2, hij bleef zo'n duizend stemmen voor op Ted Cruz. Bij de Democraten heeft Hillary Clinton de voorverkiezingen in de staat Nevada gewonnen. Met 53% van de stemmen versloeg ze haar rivaal Bernie Sanders. De orkaan Winston heeft op Fiji het leven gekost aan zeker vijf mensen. Een oudere man kwam om het leven toen het dak van zijn huis instortte. Hoe de andere vier zijn omgekomen is niet bekend. Volgens de autoriteiten zijn hele dorpen op de eilandengroep weggevaagd door de storm. De noodtoestand is afgekondigd en er zijn honderden noodopvanglocaties ingericht voor mensen die op de vlucht zijn geslagen. Grote gebieden zitten zonder stroom en drinkwater en ook de communicatie met afgelegen dorpen is uitgevallen. De scholen op Fiji blijven zeker een week dicht. Het weer nog bewolkt en regenachtig. Met een graad of 9 is het behoorlijk zacht. Later overdag waait het flink en in het noorden blijft het regenen. Het wordt een graad of 11 vandaag.